Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Nederland is een bende actief die het heeft voorzien op GPS-systemen in landbouwvoertuigen. Sinds begin vorige maand was het op acht plaatsen raak in Zeeland... en inmiddels zijn er ook meldingen gekomen uit Groningen, Brabant en Gelderland. In Sluis was gisteravond een bijeenkomst voor Zeeuwse boeren. De politie vertelde daar dat de zaak nu landelijk wordt opgepakt. Voor de gedupeerde boeren loopt de schade in de tienduizenden euro's. In Utrecht hebben ongeveer 1500 jongeren meegelopen in een klimaatmars. Voorafgaand aan de mars tekenden 226 leraren een petitie... waarin zij verklaren dat ze achter de scholieren staan. De Utrechtse studenten zijn onderdeel van een wereldwijde klimaatstaking. Volgens de BBC doen 110 landen mee aan de actie. In de criminaliteitscijfers over asielzoekers zit geen verdenking in verband met moord. Het enige misdrijf met dodelijke afloop werd gepleegd uit zelfverdediging, blijkt uit onderzoek van het AD dat door de politie is bevestigd aan de NOS. Staatssecretaris Harbers stapte dinsdag op omdat hij in een rapport misdrijven gepleegd door asielzoekers zou hebben weggemoffeld. Daarbij ging het om verdenkingen wegens moord, doodslag en zedenzaken. Nu blijkt dat het in één geval ging om doodslag. De rechter oordeelde in die zaak dat de man had gehandeld uit zelfverdediging toen hij werd mishandeld. Het gemeentehuis van Gilze en Rijen wordt sinds vorige week bewaakt. Aanleiding is een dreigbrief. Over de precieze inhoud of de afzender wil de gemeente niet zeggen. Als het gemeentehuis open is, is er nu een bewaker aanwezig in de publieksruimte. Gisteravond kwam bij de politie een melding binnen van een verdachte situatie bij het gemeentehuis. Die ging over een man in een bushokje er tegenover. De politie heeft hem aangesproken waarna hij wegging. Het gaat om een bekende van de politie. Het weer in het zuidoosten een kleine kans op een bui. Verder vrij zonnig en het is 18 tot 23 graden.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 But somehow I don't really know. All that I've been doing is without you. Is it you inside my head? Is it you inside who says that I'll become someone else? mind keeps saying this is not what I believe in.